Jobboot met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist één jaar jeugdgevangenis en jeugd-TBS tegen een jongen van 15. De hoogste straf voor die leeftijd. De jongen uit Capelle aan de IJssel heeft bekend dat hij in januari in Arnhem een meisje heeft doodgestoken en haar vader heeft gewond. De jongen zou zich voor een klein bedrag hebben laten inhuren. De aanleiding van de steekpartij was een ruzie op Facebook. De jongen was al vaker met politie en justitie in aanraking geweest. Het aantal schademeldingen van de aardbeving van vorige week in Groningen is nog verder opgelopen. De teller staat nu op 500, een record. Bij de meeste meldingen gaat het om scheuren in muren en gesprongen ruiten. De meldingen zijn binnengekomen bij de Nederlandse aardoliemaatschappij De NAM, die in het noorden van het land gas wint. De bevingen in Groningen zijn daarvan een gevolg. De schade die door de beving van vorige week is veroorzaakt wordt door de NAM vergoed. In een gevangenis in Venezuela zijn bij gevechten tussen twee groepen zeker twintig gedetineerden omgekomen. De gevechten braken gisteravond uit in een gevangenis ten zuiden van de hoofdstad Caracas. Volgens autoriteiten waren sommige gedetineerden zwaar bewapend. In de overvolle gevangenissen van Venezuela breekt geregeld geweld uit. In de eerste zes maanden van dit jaar vielen er meer dan 300 doden. Tweede Kamer praat donderdag met staatssecretaris Zijlstra over de langstudeerboete. Een meerderheid van de Kamer wil dat de staatssecretaris de boete opschort per 1 september. Maar Zijlstra houdt voet bij stuk. Hij zegt dat de Kamer eerst maar met de financiële dekking voor 700, 370 miljoen euro moet komen. De langstudeerboete bedraagt 3000 euro en treft studenten die meer dan een jaar langer over hun studie doen. Het weer vanavond droog en opklaringen. Vannacht hier en daar mist. Morgen opnieuw zomers, warm, met gemiddeld zo'n 25 graden. In de loop van de middag kans op enkele buien. De rest van de week wordt het minder warm. Dit, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. E de files van 4 kilometer en langer staan op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Leidsendam 5 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 5. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 10 kilometer. De andere kant op bij Spijkenisse 4 A16 Rotterdam richting Breda bij Dordrecht 5.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 jezelf van... nou, het is een beetje rommelig, hè? deze uitvoering van de Sultans of Swing. Heeft u helemaal gelijk, maar het was ongeveer eh, een van de eerste keren... dat ze het live brachten. En deze keer in de BBC-studio's, daar werd het helemaal opgenomen. En de Dire Straits, zij speelden zo ongeveer voor de eerste keer... de Sultans of Swing. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En als u door de bossen loopt, dan hoort u hem af en toe, hè? je dat ook zo fijn om, eh, zeker door in de herfst, hè, door die bladeren in te schoppen. En dan zo'n beetje af en toe op de achtergrond eens een keer te horen. De Nets die dachten bij zichzelf van, als we nou zo'n koekoek opnemen, dan kunnen we daar de koekoekmix van maken. En dat doen ze met het liedje Bike in the Head. als eh, ze in de beginjaren eh, de muziek uitbrachten. Deze Nits Bike in the Head, de remix daarvan. Ik eh, kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment door, door Frankrijk liep. En ik liep daar over een plein en ja, we spraken gewoon Nederlands tegen elkaar. En er kwam een man naar ons toe en die zei ineens tegen ons van... Hé, hey, jullie zijn uit Nederland. De Nits, die zijn goed, hè? En zo zie je maar waar een klein landje groot in kan zijn, wordt er dan gezegd. Hè? If you see something that looks like a star Shooting up out of the ground And your head is spinning From a loud guitar And you just can't escape from the sound Don't worry, it's alright It'll happen to you we were children once playing with toys And the thing that you're hearing is only the sound Of the low spark of a heel boy. Percentage you're paying is too high priced Living beyond all your needs. And the man in the suit has just bought a new car With the profit he's made on your dreams Today you just read that the man was shot dead By a gun that didn't make any noise it Wasn't the bullets that laid him to rest Was the low spark of high heel boy you had just a minute to breathe And they offered you one final wish Would you ask for something like another chance Something similar to this Don't worry, it's alright It'll happen to you sure as your sorrows are joys And the thing that disturbs you is only the sound Of the low spark of her here boys Soon your pain is too high priced Living beyond all means man in the suit is just bought a new car With the properties made on your dreams so Do you just read that the man was shot dead By a gun that didn't make any noise Wasn't the bullet that laid him to rest Was the low spark of high heel boy same for me as I would for you But take me for a ride And strip me of everything including my pride Spirit is something no one can destroy And the thing that I'm here is only the sound of the low spark of high heel boy. High heel boy. High heel boy. High heel boy. High heel boy. High heel boy. Spark of the High Heeled Boys. Geschreven door Jim Capaldi en Steve Winwood. En het is ook uitgevoerd door die eh, Jim Capaldi. Hè? Dit was een prachtige ballad van die man. Maar hij heeft ook uh, best uptempo nummers hoor. En als u fan bent van die Jim Capaldi dan wist u dat al lang natuurlijk hè. Godfrey Wang, hij bespeelt de bas. En dat doet hij in Tales of Power. Het is ook geschreven door die Jim Capaldi, maar deze keer samen met Santana. Dit had ik eigenlijk moeten draaien met Halloween, hè? Beetje spookachtige muziek. Nou, zo spookachtig is het niet. Het is eigenlijk meer ja, futuristisch. De toekomst. En dat waren de X-Files. Futuristisch, maar ook een beetje spookachtig. Hè? The team from X-Files. muziekje waar je eigenlijk niet eh, bij stil kan blijven zitten. Hè? Het theme from The X-Files. Round Here is een cd die Jan Willem Wach heeft uitgebracht. Alweer even geleden hoor, 1997. En Spanje, hij schreef het. You didn't know. Didn't know but you had me. When I was trying. You didn't see me pulling through. So we went into the open sky. tijdens het eh, Leidse Kaderlijfprogramma, Wat eh, nu helaas al lang weer eh, verdwenen is. Maar wat altijd toch wel prachtige artiesten uitnodigde in hun programma's. Zo. Nou, ga dan maar eens in mijn schoenen staan. Dat zeggen de dijk op een cd. Muzikanten dansen niet. hetzelfde. Verkeerde volk, verkeerde god, verkeerde huid. Weet je, als ik vleugels had, zoals een engel. Dan vloog ik naar de hoogste berg op, eruit. uit. the sound of the summer wind blowing through my mind like your memory. Though it comes as no surprise, another tear I start to cry. Oh, I wish I could bring you back, wish I. back I want you to know I never meant to do you harm bring it, babe. We shall. room, cigarette. I pour another glass of wine. I try hard to forget. Amerikaanse singer-songwriter deze eh, Jan James. deze jongeman komt dan weer uit Nederland. Nothing Can Stop Us Now is een van de liedjes die staat op de cd Birdcatcher uit 2006. Toch heb ik gekozen voor een ander nummer. die Birdcatcher is zelf geschreven. Let u eens op de stem van deze man. gebruikt bij Music and Words. This boy Jake Gone away for a while Till he comes back to take The song in his head boy Jake with the fire in his belly There's a promise he makes Right and wrongs and then he's back dark days and bright nights He's trying to lose the wrongs and rights Tonight the Spanish moon is a hanging low Makes him two feet tall in fear of it all Oh, and it's no use dying try. the song in his head This boy Jake En dan moet ik iedere keer aan, een ander liedje denken. Dat is ook nog zo'n liedje van If I Die Before I Wake, Feed Jake. Ook een prachtig liedje, wat ik u misschien de volgende keer eens zal laten horen. Peter Collins. Hij produceerde voor Paul Carrigan cd. En van die cd... If You Believe in Me. I held a dream. I watched it fade. Another came to take its place. I've tried heart. your door Hij schreef het voor eh, deze Paul Carrick. If You Believe in Me. Ik stel het programma elke week samen. Twee uur uh, muziek er hier. En soms dan denk ik wel eens bij mezelf van wat zou de luisteraar nu graag horen? Nou dat kunt u zelf ook aangeven hoor. U belt of schrijft gewoon naar uw eigen favoriete radiostation. En die geven het beslist aan ons door. Maar u kunt uw verzoekjes ook plaatsen op, eh, op het net. En dan kijkt u gewoon even naar verzoekapenstaartje hetnet.nl. En daar kunt u uw verzoek rechtstreeks bij mij indienen. En natuurlijk ga ik daar rekening mee houden. Dit Dit zijn de chorus. I would love to love you like you do me. I'd love to love you like you do me. I met you on a sunny autumn day. You instantly attracted me when asking for the way. God, if I had known. us En als u vaste luisteraar bent van het programma Muziek Creëer, dan weet u dat ik eh, regelmatig aan vrienden, familie, kennissen vraag als die op vakantie gaan van oh, als je in een ver vreemd land komt, breng voor mij eens een cd mee.